bekend bekendgemaakt. De staat verwacht dat de portefeuille met winst zal worden verkocht en op de hypotheken. Na de verkoop vervalt het recht van de staat om commissarissen voor te dragen bij ING. Op dit moment heeft de staat twee commissarissen geleverd die vetorecht hebben. Voor de uitzending van Nederlandse militairen naar Mali zijn drie keer zoveel militairen nodig als de 370 die tot nu toe zijn genoemd. Dat zei voorzitter Snels van de militaire vakbond AFNP in het Radio 1-journaal. Als er een eenheid weg is, moeten er twee eenheden in Nederland klaarstaan, zegt Snels. Dat is nodig omdat op elke periode van inzet twee periodes van rust moeten volgen. Dat geldt voor commando's, opleiders en ondersteunend personeel. Alles bij elkaar moeten er dan voor de operatie in Mali meer dan duizend militairen beschikbaar zijn. Greenpeace-activiste Faiza Oelassen, die vastzit in Rusland, vraagt koning Willem-Alexander in een brief om hulp. Oelassen hoopt dat de koning haar situatie bespreekt met de Russische autoriteiten tijdens een bezoek aan het land volgende week. Dan is de afsluiting van het Nederland-Ruslandjaar. De activiste zit samen met bijna 30 andere opvarenden van de Arctic Sunrise bijna anderhalve maand vast. Vanaf vandaag hoeft een baby die in Duitsland wordt geboren niet meer direct te worden bestempeld als jongen of meisje. Als het kindje zowel mannelijke als vrouwelijke kenmerken heeft, kan een derde vakje worden aangekruist op de geboorteaangifte. Duitsland is hiermee het eerste Europese land dat dit wettelijk mogelijk maakt. Ouders van interseksuele kinderen moesten tot nu toe snel na de geboorte beslissen of ze hun kind als jongen of meisje laten registreren. Het weer buien, maar in het zuiden en oosten schijnt soms ook de zon. Het wordt 11 tot 13 graden. Vanavond gaat het vanuit het zuiden stevig regenen en harde waaien. Morgen trekt de geregen weg, maar in de nacht naar zondag gaat het weer regenen bij een stormachtige wind. Dit, Dit is Helene de Geest bij de ANWB. In de Randstad staat file op de A4 Den Haag-Amsterdam... tussen Leidsendam en Dorp 4 kilometer. A8 Zaandam-Amsterdam voor knooppunt Koenplein 3... A9 Alkmaar-Amstelveen bij Bad Hoeverdorp 3 kilometer. En op de A13 Rotterdam-Den Haag tussen Delft-Zuid en te Ipenburg 5 kilometer door een aanrijding.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 De staat verwacht dat de portefeuille met winst zal worden verkocht... omdat er weinig wanbetalingen zijn op de hypotheken. Na de verkoop vervalt...